tonight. Hey. Single yeah, single yeah. Baby, if I single and I lay, single and I lay, if I single and I lay, baby, if I single and I lay, single and I lay, if I single and I lay, hey. Op ze maar en ze hebben praatjes. Is er een beat, gaan we direct schaven. Ik kom alleen fuck maatjes. Single en alleen, hey. Ben als het date, ik kwam niet op dagen. Voor de shit zou je me voor altijd haten. Ik herstel al je schade. Single en alleen. Jij bent single en alleen. Neem je vriendinnen naar me uit. Maar mijn jongen die zijn nee, die moet langer. in la lane, if I'm single la lane, yeah. baby, if I'm single in la lane, single in la lane, if I'm single in la lane, yeah. baby, if I'm single in la lane, single in la lane, single in la lane, uh, baby, if single in la lane, single in la lane, single in la lane, Belly first single down the lane, will you for my lane? And if you fuck me like you love me, what you need funny need a en la ley, sigo en la ley, yo me sigo en la ley.